Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ga niet met het zeeschuim op het strand spelen, want dat zit vol met giftig PFAS. Ja, vroeger was al het advies om je na zo'n je goed af te spoelen. Maar nu kun je beter helemaal niet met dat schuim in aanraking komen. Want er zit veel meer PFAS in dan we dachten, weet deze expert. Als je zwemt in een zwemplas waar te veel PFAS in zit... Eh, kun je ook net iets te veel PFAS binnenkrijgen en dat wordt afgeraden. Dus vandaar het bord, doe het maar liever niet. Ik zie niet het verschil tussen zo'n situatie en een situatie met... Eh, met zeeschuim. Ja, vooral kinderen en honden moeten oppassen met dat zeeschuim. PFAS kan je immuunsysteem aantasten en het kan ook slecht zijn voor je lever of je schildklier. De premier van Nieuw-Zeeland gaat officieel zijn excuses aanbieden aan meer dan 250.000 mensen die zijn misbruikt. Het gaat om jongeren en kwetsbaren die zijn mishandeld of misbruikt in zorginstellingen van de overheid of de kerk. De slachtoffers kregen onder meer te maken met verkrachting... en sommigen werden zelfs gedwongen gesteriliseerd. UNICEF maakt zich zorgen over het effect van het toenemend aantal hittegolven op kinderen. In 2021 stierven in Europa en Azië bijna 400 kinderen aan oververhitting. En vooral baby's kunnen die hitte nog niet goed reguleren. UNICEF waarschuwt dat gebouwen moeten worden aangepast... zodat het binnen in elk geval koeler is. En de Olympische Spelen gaan vandaag echt beginnen. En hoewel het Olympisch vuur pas vrijdag wordt aangestoken... wordt er vandaag al gevoetbald en gerugbied op de Spelen. En dat is omdat deze sporten veel wedstrijden nodig hebben. En ook morgen komen er al sporters in actie. Onder wie Nederlandse, vertelt mijn sportcollega Jalou. De handbalsters spelen dan hun eerste wedstrijd tegen Angola. En ook de Nederlandse handboogschutters mogen morgen al aan de bak. Dat heeft dan net weer een andere reden. Namelijk dat de boogschietbaan langs de scène ligt waar vrijdag ook de openingsceremonie plaatsvindt. Niet handig als er dan een verdwaalde pijl het publiek in vliegt. Gaan we nog naar het weer. Vanmiddag droog en zonnig bij een graad of 23. En het blijft eigenlijk de rest van de dag zo. Komende nacht kan het wel wat vries worden en is er ook kans op mist. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Amsterdam staan een paar korte files door de werkzaamheden aan de ringweg A10. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4 kilometer. A10 Zuid naar Den Haag bij Amsterdam Buitenveldert 4. En op de A10 West naar Zaanstad 5 kilometer via de voorknopend Koenplein.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 Ik presenteer een klein beetje, <laughs> maar Imka is er ook. Goedemiddag. Goedemiddag Imka. We zijn begonnen met Blueberry Hill van Vet Domino. En ik ga door met een hele gezellige. Ik, had een, ik heb een pas gehoord en dat was van Jan Smit met de 3 J's. Ken je die, Imka? Ja. Dat is een heel leuk plaatje. Ja, is heel leuk. Daar gaan we even naar luisteren. weet jij dat dan niet? Zoals ik naar je kijk, dat jij dat niet ziet. Luister maar eens naar dat ene lied. Geloof me nou maar, die man is verliefd. Hij is verliefd, dat merk je toch wel. Hij loopt op wolken, praat in zichzelf. Zo vrolijk en open rapper, zo was hij toch nooit. Die man is verliefd, nou dat is toch mooi. En in het donker, als hij dronken wordt, dan zoekt hij jou meteen Hoe hij zich uitslooft bij jou in de buurt Maar als hij jouw naam hoort verandert zijn blik Die man die verliefd is, die man dat ben ik meteen. Slaap Is het een binnenkomertje op dit mooie, deze mooie woensdag? Van kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt aan alle kanten. Dus wat wil je nog meer? Daar word je toch echt vrolijk van, hè? Ja, dat was door het weer al. Ja, hartstikke mooi weer. <laughs> en nou we toch in het Nederland zitten... Ja. denk ik dat we gewoon een Zandvoort maar eens even gaan draaien. Dan gaan we er gewoon achteraan doen. Ja, doe maar. Daar komt Yves Berendsen. je staan. Je keek me lachend aan. Deze avond gezelligheid hier in de studio, dan zou ik het niet weten. Nou, echt hè? Ja. We gingen bijna Polonaise. <laughs> wat een heerlijk nummer. Ja. ja. Ja, ja, ik moet wat voorlezen, hè? Moet ik het? Ja, ik nee, kan het niet. Ja, jij zegt, je wilt dit doe ik het zelf wel. Ja, doe het maar. Nou, luisteraars. Er zijn werkzaamheden in Nieuw-Noord in de zomerperiode. Voor de herinrichting van Nieuw-Noord wordt een aantal werkzaamheden afgerond... voordat de zomervakantie begint. Van maandag 29 juli tot en met zondag 25 augustus liggen de werkzaamheden in Nieuw-Noord stil. De werkzaamheden aan de helm worden afgerond. De straat is dan weer volledig toegankelijk en wordt door de bewoners. Die is dan volledig of toegankelijk geworden voor de bewoners. Hé, wat ben ik bezig? <laughs> Volgende week wordt het groen verwijderd bij de verzand... en het opslagterrein ingericht bij de distel. Vanaf maandag 26 augustus wordt het straatwerk bij de garageboxen bij de verzand verwijderd. Vanaf maandag 9 september werken we richting de achterkant van de verzand. Net als in de eerdere fases zijn de garageboxen en de parkeervakken dan niet meer bereikbaar. Vanaf maandag 26 augustus wordt ook in de Keesomstraat een aansluiting op het riool gemaakt. De Keesomstraat is dan twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Met borden wordt een omleiding aangegeven. Er wordt in fases gewerkt en zo blijft de overlast voor de omgeving beperkt. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Ja. Ja, nou, weet je wat het is? Ik heb heel veel vertrouwen in je, dankjewel. Maar dat ging hartstikke goed, hoor. Oh. I still have faith in you. I see it now. Through all these years, that faith lives I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share.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 De band was vooral succesvol in de jaren 70 en 80 en scoorde tussen 1970 en 1984 ieder jaar een hit. De bandnaam, The Hot Chocolate Band, werd verzonnen door een medewerkster, maar de naam wordt al snel afgekort. Hun eerste grote hit, Emma, uit 1974, waarbij geleidelijk hun karakteristieke funky geluid ontstond. Tijdens de daaropvolgende discoperiode begon de band ook in de Verenigde Staten hits te scoren. Zoals You Sexy Thing uit 1975, So You Win Again uit 1977, No Doubt About uit 1980, Girl Crazy uit 1982 en It Is Started With A Kiss uit 1982. Ik heb gekozen voor You Sexy Thing, I Start With A Kiss en Emma. you came along, you sexy thing. came away, You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five to the words that used to make Emmeline come alive. It was Emmeline, Emma, Emmeline. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily, Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. letter lying on the bedroom floor. It read, Darling, I love you. But I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard not to leave you alone. I just can't keep on trying no more. Eh, deze 3 in 1 gaan we het even hebben over de Pride on the Beach. Daar kan je iets over vertellen, MK. Nou, iets. Het is een bomvol programma van 21 juni tot en met 30 juli. Dus dat is al heel lang aan de gang. is, eh, dat zijn de kleine voorbereidingen. Er zijn exposities. Exposities Together. Er zijn eh, dit jaar terug. In samenwerking met de culturele stichting Beleef Zandvoort... krijgen maar liefst 11 artiesten een podium. Met het thema Together in het achterhoofd zijn de exposities ingericht. Kunstenaars Rob van der Rijden, G. Timmerman, Donna Corbani... Emma, eh, Carla Emmink, Mark Haagmans... Daniel Markarov, eh, Fred Rozenhart... Soek eh, Z, Youssef Aboma Elmacht, Peter Oosterhout en Marlene Scherps. dat is een zand voor ze. De feestelijke opening heeft plaatsgevonden op vrijdag 28 juni. Het werk is vanaf 21 juni elk weekend te zien in het Oude Raadhuis van Zandvoort. Zaterdag en zondag van 12, tussen 12 en 5. Op andere momenten ook op afspraak mogelijk. Locatie is het Oude Raadhuis, ingang Haltestraat. Raadhuisplein 6. Ook bij Wijk aan Zee, eh, Wijn aan Zee is kunst te bewonderen. Tot en met 5 augustus hangt daar het werk van Fred Rozenhart en Saskia Minoli. Dat is het eerste. Ik, heb wel, ik ga er straks nog wel verder over door. Maar we beginnen met iets voor morgen. Om vijf uur is ook dit jaar weer de regenboogborrel. Om je helemaal in de kleurrijke stemming te krijgen. Vlak voor de Pride at the Beach het weekend. Met de strandsferen dichtbij. En de voetjes in het zand van Mango's Beach. Iedereen is welkom om te proosten op een geweldige Pride at the Beach 2024. Ze pimpen deze regenboogborrel leuk op met een spelelement en DJ Jellybean. En die zal de swingelde muziek verzorgen. ja, dat was het even. Dat, is, ja, daar houden dat even was, da, dat Zometeen nog een stukje. Nee, nee, nee. <laughs> dat doen we, dan gaan, we gaan daar gewoon straks over door. Ja. Nou, maar weet je wat ze eigenlijk zeggen altijd met nou. Pride on the Beat? Nou. Love me tender. Ah. Love me tender, love me sweet.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 Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Oké. Okay. We gaan door met Smokey Robinson en The Miracles. Tears of a Clown. Patrick Simon, geboren in 1941, is een Amerikaanse singer-songwriter die bekend is om zijn solowerk en zijn samenwerking met Art Carfunkel. Hij en zijn schoolvriend Carfunkel, die in 1953 ontmoetten, werd in de jaren 60 bekend als Simon en Carfunkel. In 1986 bracht Simon zijn meest succesvolle en geprezen album uit, Crazeland, met Zuid-Amerikaanse invloeden. You Can Call Me El werd een van Simons meest succesvolle singles. Hier is Paul Simon met You Can Call Me El. down says, Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle of the rest of my life? is so hard. I need a photo opportunity.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 En je gaat daar nog iets over vertellen. Ja, er is een heleboel te doen. We beginnen de 28e heb je om 10 uur een kerkdienst in de hervormde kerk. En daarna is er eigenlijk nog een brunch in het dorp. Je kan via de website prideatthebeach.com. Kan je in, uh, in het dorp... Tickets kan, krijgen. Uh, <laughs> tickets krijgen voor, die, eh, voor de brunch. Dan heb je ook nog 28e van half zeven tot 12 uur. Tot middernacht. Een spetterende Pride at the Beach Women Party. Dat is dus voor vrouwen. De line-up met artiesten komt, wordt binnenkort aangekondigd. En die komt op de site prideatthebeach.com. Wat is er nog meer? Er is echt een heleboel. Uh, er komt uh, eh, 29 juli om 1 uur begint de pre-party voor de parade. En om drie uur start vanaf het stationsplein via de boulevard naar het centrum de parade Pride at the Beach. Dan heb je om vier uur, een uur later, begint Pride Street Party met optredens op het Raadhuisplein, als ik het goed heb begrepen. Eh, dat kan ik hier nog niet zien. <laughs> dat kun je allemaal op de website vinden. Ja, het Raadhuisplein. Eh, en eh, dan gaat het eh, zelfs de dag daarna. Dan, dat is op maandag 29 is dus de parade en het feest, s'avonds. De volgende dag is er een programma voor kinderen, Colorful Kids. En op s s'avonds is daar ook nog een party on the beach, dus op het strand. Ja, daar is heel wat dus te doen. Een bomvol programma. En er zijn ook nog uitzendingen van CFM rechtstreeks op de maandag bij de Pride to, parade. Ja, jeetje. Ja, dus heel nou, een hele, hele organisatie en een, eh, een, hele hoop gezelligheid van het weekend. Ja, Dus eh, ik zou zeggen, Zandvoort, dus, het gaat er lekker op uit. Het is mooi weer, wordt het.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 stop believing in our story. You say it's way too short. van. Imka, hou jij van Franse muziek eigenlijk? Maar oui. Maar oui? Ik heb een hele leuke, dat is een oude. En dat is een Mexica van, nou moet ik even goed kijken. <laughs> Le Campion de la Chanson. Ken je die? Ah, nee. Nee? Nou, het is een leuk liedje. Vast wel als ik hem hoor. Ja, daar komt hij aan. <laughs> Yeeha! aujourd'hui, ce que j'ai sommeil. L'existence est un problème à n'en plus finir, chaque jour, chaque nuit c'est le même. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail, mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Un Mexicain va mon Dieu qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier. Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai pari sur lui, dit Pesos, mais s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios. você olé, zeg ik dan. <laughs> Ja, olé. <laughs> jij kon het niet. Eindelijk had ik nou eens een liedje die jij niet kon. Nou, je had mij helemaal tuk. Ik denk, wat, wat moet ik nou met een Mexicaans liedje of een Spaans liedje? Ja. Nou, dit is wel leuk, hè? <laughs> het was wel taal. Ja, heel grappig. Nou, het, het zit er eigenlijk, de eerste uur zit er alweer een beetje op. Gaat snel. En ik, ja, ik wil afsluiten met de Nederlandstalige.